Het lichaam van Papadopoulos moet gisteravond laat of vanochtend vroeg zijn gestolen. De politie heeft geen idee wie erachter zit. Morgen een jaar geleden stierf Papadopoulos in Nicosia aan longkanker. Hij was van 2003 tot 2008 president van Cyprus. In Zuid-Limburg gaan de bussen van Veolia om half twaalf weer rijden. Als tegemoetkoming mogen de passagiers de rest van de dag gratis reizen. Zo'n 300 chauffeurs in de driehoek Sittard, Heerlen, Geleen weigerden vanochtend aan het werk te gaan. Ze willen met hun actie een signaal afgeven na een aantal gewelddadige incidenten. Veolia heeft de afgelopen maanden al maatregelen genomen tegen het geweld. De bussen hebben camera's en opnameapparatuur en er wordt extra personeel ingezet. Ziekenhuizen gaan vanaf volgend jaar hun sterftecijfers openbaar maken. De politiek en patiëntenorganisaties hadden daarom gevraagd. Die vinden het onaanvaardbaar dat ziekenhuizen de cijfers niet naar buiten willen brengen. De ziekenhuizen gaan het aantal doden en het aantal opnames melden. Ze benadrukken dat het nog niet mogelijk is om de ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. De cijfers zeggen niets over bijvoorbeeld de leeftijd van de overleden patiënten of de ernst van hun ziekte. Het nieuwe Europese militaire transportvliegtuig is in Sevilla begonnen aan een testvlucht. Dat is twee jaar na de oorspronkelijke planning van de eerste testvluchten. De vlucht met de Airbus A400M duurt drie uur. Het nieuwe Europese militaire vliegtuig moet de Hercules van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed vervangen. De Airbus kan langere afstanden aan en kan meer vracht vervoeren dan de oude toestellen. De kosten van zo'n 20 miljard euro zijn opgebracht door de Europese lucht- en ruimtevaartorganisatie EADS. Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 9 graden.